Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Webwinkels geven te laat je geld terug. De Consumentenbond heeft het bij 200 van die winkels getest en kwam erachter dat wanneer je een bestelling retour doet... de helft van de shops te laat betaalde of zelfs niet alles terugstortte. Gaat dus niet goed, want volgens de wet moet je binnen twee weken al je geld terugkrijgen... Twee jaar geleden deed de Consumentenbond ook al zo'n onderzoek en eigenlijk is er al die tijd weinig verbeterd. Honderden boeren konden hun bedrijf gewoon uitbreiden terwijl ze vlakbij een natuurgebied zitten. Staat in de krant NRC. Boerenbedrijven op dat soort plekken mogen alleen uitbreiden als ze niet nog meer stikstof zullen uitstoten. Maar dat is dus niet goed gegaan. Een Nederlandse wandelaar is afgelopen weekend omgekomen in Duitsland. Hij liep samen met zijn vrouw op een bergpad toen die 40 meter naar beneden viel. De vrouw belde direct een ambulance, maar die kon niks meer voor de man doen. Barcelona-trainer Ronald Koeman is gisteravond belaagd door supporters van de club. Barça verloor met 2-1 van Real Madrid. En ook de rest van het seizoen gaat het nog niet echt lekker. Zijn deuken in Koemans auto geslagen en één ging op de motorkap liggen. En de barman uit het koffietentje waar een groot deel van de serie Friends zich afspeelt is overleden. Gunther speelde mee in meer dan de helft van de afleveringen. Pas na 33 shows mocht hij zelf ook iets zeggen. En verderop in de serie bleek Gunther ook een aardig woordje Nederlands te spreken. Bedankt voor de koffie, Gunther. Je spreekt Nederlands. Dat is te gek. Heb je familie daar? Yeah, we're done. De acteur die hem speelde, James Michael Tyler, bleek een paar jaar geleden prostaatkanker te hebben. Bij de Friends Reunie Show van eerder dit jaar was hij alleen nog via Zoom te zien. Ja, acteur Tyler was 59. Het weer, bewolkte dag, 12 tot 14 graden. Vanuit het westen komt de regen. En in die regen is het ook meteen een stuk kouder. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland staat er bij elkaar 90 kilometer file. De meeste files leveren rond de 5 minuten vertraging op. De meeste oponthoud heb je nu op de A9 maar Amstelveen. Na een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht tussen Beverwijk Oost en Knopende Rotterpolderplein 9 kilometer met bijna een uur oponthoud. onthoud. 10 minuten vertraging voor de A1 Amsterdam-Amersfoort. Tussen naar de vesting en knopen Eemnes. Een kwartier voor de A2 Utrecht-Amsterdam tussen Breukelen en Amsterdam-Zuidoost. Op de A10 de ring Amsterdam-Zuid richting Den Haag. Tussen de knopen de Watergraafsmeer en de Nieuwe Meer zo'n 10 minuten. Op de N203 Alkmaar richting Amstelveen. Eh, Alkmaar Amsterdam tussen de aansluiting met de A9 en de aansluiting met de N246 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. Kijk uit, die doos? Verhuizen, dat is gewoon een hoop gedoe. En jij wil je natuurlijk liever met de leuke dingen bezighouden.